Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Gokbedrijven doen te weinig om hun spelers uit de problemen te houden... terwijl ze dat eigenlijk wel moeten. Volgens deze verslavingsexpert van Jellinek is het extra lastig... omdat mensen niet meer de deur uit hoeven om te gokken. Dat maakt het risico zeker groter. Eh, online spelen is natuurlijk 24 uur per dag beschikbaar. Het gebeurt achter de voordeur. Dus eh, er is weinig zicht op eh, mensen die lange tijd alleen achter de computer zitten te gokken. Dus vandaar dat er veel meer verantwoordelijkheid ligt ook bij de bedrijven zelf. Om dat goed te monitoren en op adequaat in te grijpen. En ik schrik heel erg van om te horen dat dat momenteel niet gebeurt. Mensen die in korte tijd veel geld vergokken... krijgen bijvoorbeeld een mailtje van de sites om te vragen of ze oké zijn. Maar daar blijft het bij. Dus ze kunnen kunnen wel gewoon blijven spelen. De toezichthouder wil nu dat de wet snel wordt aangepast. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Rusland aangekomen. Hij stak vanochtend vroeg de grens over met zijn gepantserde trein... en gaat waarschijnlijk later vandaag president Poetin ontmoeten. Die wil graag wapens kopen van Noord-Korea. En in ruil kan Rusland dan voedselhulp leveren. In Noord-Korea leven veel mensen in hongersnood in Nijmegen is een flat vanochtend grotendeels ontruimd. Op de tiende verdieping was brand uitgebroken, waardoor veel rook vrijkwam. Mensen op acht verdiepingen moesten hun huis uit. Niemand raakte gewond. En de Amerikaanse wetenschapper die ruim een week vastzat in een Turkse grot is gered. Hij kreeg een maagbloeding tijdens het werk en kon toen niet meer naar buiten klimmen. Daardoor zat hij vast op een kilometer diepte. Het was een behoorlijke operatie om hem eruit te krijgen, vertelt correspondent Mitra Nazar. Om dat te kunnen doen heeft men eh, in die grot ook op sommige plekken eh, de boel breder moeten maken. We hebben beelden gezien van dat hij op die stretcher ligt. En ja, heel langzaam stukje voor stukje gaat hij dan zo omhoog. Ehm, en rond middernacht gisteravond is hij eruit gekomen. Het gaat naar omstandigheden goed met de man. Hij is in elk geval buiten levensgevaar. En het weer nog, mist en in Limburg wat regen. Daarna droog en soms wat zon. Maar vanmiddag ook flinke onweersbuien bij 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Knoop het Watergraafsmeer. 15 kilometer, 25 minuten is de vertraging. Op de A10 Koenplein richting Knoop Amstel staat tussen de Koentunnel en Amsterdam Oud-Zuid 7 kilometer file. Een kwartier is de vertraging. Door een ongeluk op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop Lunette. Een half uur vertraging en 10 kilometer file. En 236 Hilversum richting Weesp. Bij Driemond 2 kilometer en 10 minuten extra. En op de de N415 Hilversum richting Baarn.